BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbeke-Zwijndrecht. Over 12 eh, uur, goedemiddag luisteraars van eh, Radio Barbier en omliggende gemeenten. Dit is Kruijbeke informeert. Maar we gaan de titel een beetje moeten veranderen, want het wordt vanaf eh, april, denk ik, Beveren, Kruibeken Zwijndrecht, dus BKZ. En vandaag hebben we ook heel wat informatie over deze 13 gemeenten, daarover straks allemaal meer. Tussen 2 en 4 uur is er dan Kruijbeke Leeft met eh, twee toch wel eh, interessante gasten. Peter van het uh, eh, nieuwe visrestaurant, zal ik maar zeggen, of visbedrijfje, ja, Zeewolfje in Kruibeken En de heer Bertrand komt alles vertellen over de Klimaattour. Dat gaat van start op 8 eh, maart, geloof ik, volgende week. Ja, verder is er ook heel wat muziek natuurlijk. Bedankt ook nog eens Thibaut voor de afgelopen uren. Dit is Céline Dion. It's what we want to see all coming back to me. The flesh and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me. Now. Ah. It's all coming back to me now. And when you kiss me like this, it's all coming back. Ja, wat een eh, mooie dame en een pracht van het stem. Deze Céline Dion uit eh, Canada met deze It's All Coming Back. En eh, deze week is ons ook nog een andere grote ster ontvallen, namelijk Roberta Flack. De meesten kennen die van Killing Me Softly with His Song, maar dit is ook een heel mooi nummer van haar. Tonight. tonight. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you. the midnight sun is gonna come shining through. Tonight, there'll be no distance between us. What I want most to do. Tonight we will both discover our friends turn into lovers when I make love to you. Tonight I celebrate my love for you and that midnight sun. between us. What I want most to do is to get close to you tonight. een beetje romantische muziek op Radio Barbier, dat mag af en toe natuurlijk. Hè. En dan gaan we nu verder met een nummer, ja ja, de Eagles. De meesten kennen natuurlijk de Eagles van Hotel California, maar dit is ook een eh, prachtnummer van hen, Witchy Woman. 20 over 12 uur op Radio Barbier. Een eh, goedemiddag voor degenen die aan tafel zitten. Smakelijk eten. 1 maart vandaag is het ook eh, complimentendag. En ook marathon hier in Kruijbeke. En daarover gaan we straks eh, nog een beetje praten met Niki en Friep, die ergens met de Chevy op het parcours staan. En bij ons hebben we ook iemand, ja, een oude bekende toch voor mij. Goedemiddag Theo. Ja, de, dag Leo. Ja, dat is lang geleden van de jeugdclub Kabas. Ho, ho, ho. In de prehistorie bijna. In de prehistorie. Ja. Ja, Theo, je hebt ook een beetje plannen met de radio. Wat zeg je, plannen? Plannen, ja. Ja, ja ik, ik droom nog, ik droom nog van even radio te maken. Ja, want je bent dan ook een echte muziekkenner, hè? Eh, je was in de tijd toch wel een beetje mijn voorbeeld, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, In de tijd van Kabas, Club Alambaas. Ja, ja klopt. Dan organiseerden wij DJ-wedstrijden. En allemaal van die toestanden, dat was wel leuk eigenlijk. Hè? Ja, ja, maar ik werkte toen eh, als fulltime uh, verantwoordelijk in de jeugdclub in Sint-Niklaas. In het centrum? Eh, ja, ik heb daar een jaar of vijf meegedraaid als fulltime permanent verantwoordelijke. En DJ zijn en, en muziek, dat was een van mijn grote passies. En, nog altijd, denk ik. Nog altijd, ja. ja, ja. En als je een programma zou maken, welke muziek zou je er dan insteken, Theo? Goh, als. Als, hè, Ik bedoel, eh, er is misschien wel een, eh, hier of daar wel een gaatje nog in de programmatie bij Barbier, dat weet ik niet. Misschien kleinkunst, omdat dat, ja, dat misschien toch eh, wel een niche, niche is dat mensen toch wel wat kan inspireren en dat terug een beetje herinneringen doen ophalen van vroeger. Dat is niet, niet weg, denk ik. Hè? Chief de Draai die had vroeger ook zo'n programma Kleinkunst. Hè. Dat werd wel geapprecieerd hoor, op de radio. Ja, dat was, was wel leuk hoor. Eh, maar Theo, wij hebben ook een programma dat heet Kruibeke informeert, maar nu is het eigenlijk eh, BKZ, hè? Beveren Kruibeke Zwijndrecht. Ah ja, klopt, ja. Is het goed dat jij straks ook een paar eh, activiteiten overloopt met ons? Ik ga mijn best doen. En dan gaan we straks even live naar Niki en Friep, die ergens op de marathon staan in uh, Kruibeke. En als het nu goed is, gaan we Bea van der Maat horen met Wond, Oh, laat maar komen. van uh, eh, Wom Ton met inderdaad Bea van der Maat. Ook al, ook al ons ontvallen, hè, deze Bea, Theo. Goed, eh, bij ons hebben we Theo en het volgende nummer, Theo, dat is, eh, ja, kunnen we het kleinkunst noemen? Ik weet niet, het is Jasmin. Zit ook dicht in de buurt. Ik denk Jasmin met, ik denk porselein. Klopt dat? Inderdaad. Oh ja. In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel. Maar ik sta de wereld aan als een winnaar. En het leven lacht me toe bij om het even wat ik doe. Elke keer zal ik er staan als een winnaar. Maar soms voel ik me zo klein. Wil ik iemand anders zijn? die van binnen kwijn ik weg van de pijn. een winnaar. Ik kan vechten als een vrouw, zoals ik strijden zal om jou. En ruim de vijand van de baan als een winnaar. Maar van binnen ben ik broos, heel geremd en hulpeloos. In mijn hart ben ik vernederd en boos. niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me streelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn, die is net als ik van porselein. Niemand die me stoort, niemand die me hoort, niemand die me kust als ik wakker word. Niemand die me mist, niemand die me haat, niemand die de deur voor me openlaat. Niemand die me kent, niemand die me steelt, niemand die me ooit eens een moment verveelt. Niemand voor mezelf, niemand om te zijn als ik van de uitgedraaid deze muziek van eh, Jasmin en Porselein. Blijf even mm, in België met eh, Paul Michiels en eh, Jan Leers. wel een echte dansklassieker, deze plaat van Soul Sister. Niet waar, Theo? Ja, is schitterend, hè? Schitterend nummer, hè? Oh, oh. Ooit in de, de, Amerikaanse top van 100, hè? Geloof ik, ik denk 45. Eh, ja, een van de weinige Belgische nummers die er ooit eh, zijn binnengeraakt. Hè? Internationaal niveau. We gaan naar Tilrode, Theo. Ja, Rembert de Smet. Oei, je weet nog, hè? Toen had ze nog een cafeetje. Ik denk dat hier er elf verschillen was. Correct. Ja? En het eh, was een nummer geschreven speciaal voor de dienster die Lena heette. Ja, klopt. Ja. altijd zo'n eh, mooi meezingertje, deze plaat van eh, de twee Belgen, Rembert Smet, die ooit eh, nog een andere grote hit had, ETO, met "Operatie Coup de Point. Hè? Ja, ja, maar het was oorspronkelijk een... Ik, heb het van, ik heb het oorspronkelijke, wacht, hè, is Afrikaanse groep. Hè? Ja, ja. Ik ga erop komen. Ben kwijt ook. Ja, ja. En dit is ook een Belgische groep, hè, de Wallace Collection. Met Sylvain van Holmen. En Daydream. in the room in the flowers. echt een beetje jeugdsentimenten, Theo, deze Wallace Collection. Ja, ja, ja een beetje klassieke ondergrond of klassieke basis. Maar eh, nummers die eigenlijk eh, nooit verdwijnen hè, het eh, collectief geheugen van ons, radiomakers. Hè? Dat zal altijd blijven. Theo, we zitten in Kruibik informeert, eigenlijk moeten we BKZ zeggen. we hebben een paar ja, agendapunten doorgekregen. En misschien toch even wat informatie meegeven met een eh, instrumentaal nummertje. Dat is altijd leuk hoor. Het zijn activiteiten die plaatsvinden of die georganiseerd worden door de drie gemeenten Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht, dus BKZ. Elke maandag, dinsdag en donderdag van kwart over vier tot kwart over vijf multimove. En dat gaat door in de Sporthal de Dulpop en ook in de gemeentelijke basisschool De Eenhoorn en Sint-Jan Bergmans in Ruppelmonde. Elke maandag van de maand van 5 uur s'avonds dus tot 21 uur. De Babbel en dat gaat door in de Biep in Zwijndrecht. Elke woensdag van de maand van 9 tot half 12. In de voormiddag natuurlijk Speelbabbels in de Laarstraat 64 in Zwijndrecht. Ook elke woensdag van de maand van 10 tot 12 Speelbabbels in uh, in het speelgoedplaneet. Weer elke woensdag van de maand van 2 uur tot 3 uur. In de namiddag natuurlijk Multimove. Dat, gaat, eh, of dat is voor kinderen tussen 3 en 5 jaar. Dat gaat dan door in Sportal De Draver in Zwijndrecht. Weer elke woensdag van de maand van half 3 tot eh, kwart over 3. Voorleesuurtje in de Biep in Beveren. En straks meer van die eh, info allemaal. Maar eerst eh, nummer van Bazaar. kans, er is geen kans op nog twijfel. te oud om te weten waarom. Mijn trein op het foute peil. Mijn trein zoekt nieuwe wagon. muziek van de bovenste plank van de Editors. En No Sound But The Wind. Ja, het is hier eh, BK zitten. hè? Beveren, Zwijndrecht informeert. En daarvoor hebben wij Theo, die een beetje activiteiten gaat doornemen. Ja, Theo? Ja, elke tweede woensdag van de maand van 14.30 tot 15.30 eh, uur Luisteroortjes in de wiep, in de wiep van Kruijbeke multiskills van 6 tot 8 in Sportal Den Draver in Zwijndrecht. En dat heeft plaats elke woensdag van 15 tot 16 uur. In de Biep in Babylonië, elke woensdag van 19 tot 21 en ook elke vrijdag van 9 tot 11. En ook nog in Zwijndrecht, De Babbel, elke donderdag van half 2 tot half 4 dus in de namiddag. En ook voor de kleinsten is er nog een activiteit, speelbabbels, elke vrijdag van 10 tot 12 in de Babytheek in Beveren. En in het inloophuis in Ruppelmonde is er elke tweede vrijdag tussen 13 en 17 uur Crea Café de Wollewas. Wat dat ook mogen betekenen. Alle daarheen. <laughs> I'm hearing voices in my head, there's no way to escape. Da da da da, they got me. Anytime, anywhere, my mind in the air. Da da da da, surround me. They surround me. Surround me. Anytime, anywhere, my mind in the air. They're waiting for me could follow me. Lay low, hit the sun. Lay low in the sun, everybody. Gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face, your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain. Somewhere your fingerprints remain concrete. and it's your face I'm a looking for on every street. lady killer regulation tattoo. Silver spurs on his heels tell you as I'm standing next to you. She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road. And a hazardous load. And the fireworks over liberty explode. herkenbaar deze gitaarmuziek van Mark Knopfler van de Dire Straits en eh, On Every Street. Ja, dit is uh, eh, informeert niet meer, maar uh, eh, BKZ. En daarvoor hebben wij iemand die een beetje de activiteiten overloopt, hè? Theo? Ja, Leo, ja. Uh, vandaag heel drukke dag, de begin van, de, van een nieuwe maand, begin van maart dus zaterdag 1 maart. Wat is er allemaal te doen? In, eh, in het gemeentehuis van Kruijbeek, dus in de brouwerij, een ruilbeurs. Die start om 1 uur en die heeft plaats tot 16 eh, uur. En vergeet ook niet de marathon van Kruijbeke. Op dit moment al eh, gestart om 8 uur deze morgen. En om 11 uur was er de Jeppa Kids tijdens de marathon van Kruijbeke. Ja, Leo? Ja, we kunnen geen verbinding maken met Niki. Die normaal hadden wij contact, maar er zijn blijkbaar technische problemen eh, in de polder van Kruijbeke. Dus eh, niet erg, wij draaien gewoon verder muziek, hè, Theo? Ja, ja, ja. ja. En eh, om, 14 uur, om 14 uur deze namiddag, Hartslag is een powered by Toubien Pils in de polders van Kruijbeke, ter hoogte van Cosmogolem. En ook vandaag de jeugdboekenmaand de jeugdboekmaand. Tijdens de jeugdboekmaand is er een knutselworkshop en greenscreen in de Biep in Zwendrecht. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras, je rêve que je te fais tout pas une déclaration. Ma déclaration. Quand je suis seule, que je peux inventer. Que tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas. Une déclaration. Ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration. Ma déclaration. ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout. ma déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi. Je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. Ma déclaration. Je veux des souvenirs avec toi. Des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Une déclaration, ma déclaration. Je t'aime quand tu es triste, que tu ne dis rien. Je t'aime quand je te parle et que tu n'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là. soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo, the way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder, and don't cry, baby, don't cry, don't cry. It was a dry wind swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers, and the automatic earth. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. Oh, yeah. The way we distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracle and wonder, and don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot. It's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days. Lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information, a loose affiliation of millionaires and billionaires and baby. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow mo. The way we look to us all. Oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. uit die geweldige LP was dat toen Graceland Paul Simon van het legendarische duo Simon en Garfunkel. Dit is ook van eigen bodem. Vorige week overleden Jeff Becky, of Fred Becky liever, de man achter de Pebbles. En dit was ooit een van hun grootste hits, To the Rising Sun. de lievelingsgroepen van onze DJ. Julien Kant of Julien van Voren. En eh, deze was natuurlijk van The Pebbles to the Rising Sun. En bij ons hebben wij Theo Osten, de man die misschien eh, binnenkort op de radio wel eens een programma gaat maken over kleinkunst en zo. Maar nu leest hij nog wat informatie door van eh, BKZ. Ja, Theo? Vandaag nog eh, in Tervestene Beveren om 8 uur een optreden van de Belgische groep Isbels. Heel alternatieve, zowat indie rock. En ook vanavond om 20 uur in Kildrecht in ontmoetingscentrum Ermerike het jubileumconcert ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan, amai mijn botten, 200-jarig bestaan van Sint Cecilia. Dat is waarschijnlijk een muziekgroep, hè? Ik denk dat dat een fanfare is. Een fanfare. Of een, excuseer, een harmonie. times you rather die than leave. But now you say, hold on a second here, here, my love. And it all just a little strange when you say, just hold on a second here. Better times are moving up ahead, and all sorrow is gone for good. Yeah, my girl. Why don't you just let it flow? All this time I try to figure out just what it takes to live on your cloud. Yeah, my love, I guess I misunderstood when you say, just hold on a second here. The sadness is a color that is blue, just like your eyes. And sorrow can be all over. time's moving up ahead, and all sorrow is gone for good. Here, my love, guess I misunderstood. If sadness is a color. That is blue, just like your eyes. Sorrow. mooie nummer van eh, Stash en eh, deze Sadness. Even kijken naar de klok, het is 17 over 1 uur. En tussen 2 en 4 uur is er dan Kruibeke Leeft. Dat blijft nog altijd Kruibeke Leeft met twee gasten. Peter van het Zeewolfje en eh, Bertrand over de klimaatgordel of zoiets. We gaan een beetje terug in de tijd met Smokey Robinson. na deze plaats van eh, Frank Boeien gaan we terug een beetje info geven met Theo. De man met een zeer herkenbare stem, Frank Boeien. En uh, de Kronenburgpark. Ja, Theo, heel wat info nog van BKZ. Laat horen. Ja. Morgen, morgen om twee uur eh, in het Heemkundig Museum in Basel. Landbouw leeft in foto's en maquettes. Schitterend bij slecht weer is lekker te bezoeken. Maar het wordt mooi weer morgen. Hè? Morgen, dan gaan we buiten. Hè? Morgen om twee uur in Rupermonde, de traditionele carnavalstoet. En om drie uur, voor degenen die het wat rustiger willen, barbiergidsen, een wandeling of een tentoonstelling, denk ik. Mafioso en kasteel, heer Gaspar Ducci. Het is een wandeling en die vertrekt aan de Scheldelei aan het Veer in Kruibeke. En om in de carnavalsfeer te blijven, maandag om 20 uur in Ruppelmonde is er de macaronworp en de popverbranding.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 just a yellow lemon tree. Vandaag 1 maart is het ook complimentendag. Navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po' paura. Per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli del mare abbiamo le profondità e donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda all'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva per quell'idea di troppa libertà. Gente di mare che se ne va. meegenomen deze Italiaanse plaat van Umberto Tozzi en Genti Di Mare. Theo, heb je al gehoord van het Eurofusie Songfestival? Eurofritti? <laughs> Eurofusie Songfestival. Dat gaat door op 10 mei van de 13 gemeenten. Ah, ja, ja, ja, ja. En dat is eh, in Basel het echte. En dat is dan eh, een week later. Maar wij organiseren, of wij, eh, ja, mensen van eh, verschillende organisaties, die organiseren dat op 10 mei het Eurovisie Songfestival. En wie gaat er winnen? Dat is een grote vraag. Tegen. Nog niet geweten. <laughs> Oei, oei, oei. Maar we kunnen wel stemmen, hè? wordt, je kan wel stemmen. Dus uitkijken op 10 mei in Basel, maar niet in Zwitserland, maar hier in ons eigen Basel. Hè? Ah, Dit is eh, Jimmy Cliff. Listen to this. Jam it. pushing it up. Radio Barbier, waarom niet, vais, tant que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe dans tout ce que El amor l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendrá, que vendrá. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar dónde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux, on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que vendra, que vendra. Escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ce qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que vendra, que vendra, jusqu'où j'irai, j'en sais rien, si pensar, me pensar, sans penser à demain. que vendrá, que vendrá. Lo escribo mi camino, si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. mooie muziek op eh, Radio Barbier. Alle genres komen aan bod bij ons. En eh, Theo, je hebt nog een beetje info, dacht ik, hè? Ja, voor eh, volgende week, zaterdag. De lente is in het land. En om kwart, kwart na zeven s morgens is er spechtenwandeling in het Peersborst. Vertrek aan Onze Lieve Vrouwplein in Kruijbeke. En ook om 9 uur, dus iets later, maar toch nog zeer vroeg, beheer Wilde Bijen Reservaat Zoetenberm afspraak aan de parking van het voormalige HPP Phuket. En wat is HPP? Dat weet ik ook niet. Wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Ja, en volgende week zaterdag om 14 uur, maar eh, straks meer daarover in volgende programma's. Stormklok, een eh, klimaatfestival en dat heeft plaats op het kasteeldomein in uh, eh, Wiskerken. En even een aantal dagen verder springen. Op donderdag 13 maart om 20 uur in Tervesten optreden van Ledelin, Gregory Fratuur, Stijn Morris en band in het project The Murder Ballads. Schitterende, schitterend concept. Volgende, eh, dus donderdag 13 maart, 20 uur in Tervesten in Beveren.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 just good. Won't you be my number two? Me and number one are through. There won't be too much to do. Just smile when I feel blue. And there's not much left of me. What you get is what you see. Is it worth I leave it up to you. And if you got something to say to me, don't try to lay your funny ways on me. I know that it's really not fair of me, but my heart's seen too much action. And every time I be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be, if you be my number. too much action. And every time I look at you, you'll be who I want you to, and I'll do what I can do to make a dream or two come true. If you be, if you be my number. Blijft een eh, echte klassieker deze plaat van uh, Joe Jackson en Be My Number 2. Ook nog even meegeven dat vandaag 1 maart de marathon in Kruijbeke plaatsvindt. Die zijn ze momenteel aan het lopen dus. maman me dit Ralentis, désir ou amour Tu le sauras un jour J'aime, j'aime tes yeux J'aime ton odeur Tous tes gestes en douceur Lentement dirigés sans sensualité euh, Stop un instant J'aimerais que ce moment soit Pour des ta santé. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit, ralentir, désir ou amour. J'aime, j'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur lentement dirigés sensualité. Stop, un instant. En eh, Theo, die vandaag bij ons te gast was, die gaat misschien een programma doen in verband met kleinkunst, uh, niet, Theo? Wat zeg je? Ging, ja? jij geen programma maken rond kleinkunst? Ja, ja on. Ja, ja. Maar Den Chief die heeft dat eh, een paar jaar geleden gedaan. Herinner je nog, op het kasteel in Basel? Ja? Kleinkunst, heel, heel mooi. Ja? Wel een voorsmaakje, jam Jan, Jan Oh, schitterend. Ik kan niet houden van een standbeeld Stenen bloem in de woestijn, ik kan niet houden van een pop. Een pop die zal nooit levend zijn, ik kan niet houden van een toren. Ongenaakbaar op een rots, onaantastbaar in de branding, onwrikbaar als jouw troon. Ik wil niet zeggen dat je dom bent, je bent best intelligent en je hersens werken prima. Ik ben blij dat jij zo bent, maar alles wordt door jou op voorhand uitgedacht. Er gebeurt nooit iets spannends, nooit iets onverwachts. Je bent een aardig verpakte computer zonder hart. Jij bent keihard. Ik kan niet houden van een standbeeld, stenen bloem in de woestijn. Ik kan niet houden van een pop een pop die zal nooit levend zijn. Ik kan niet houden van een toren, ongenaakbaar op een rots, onaantastbaar in de branding, onwrikbaar als jouw trots. Je bent een heel leuke verschijning, wat je noemt een knappe griet. Maar je bent toch zo berekend, nee, warmbloedig ben je niet. Je ogen zijn de ogen van een goudvis. Ze zeggen niets, maar maken slechts bang je lacht alleen als je mond koud is. Het duurde veel te lang. Ik kan niet houden van een standbeeld, stenen bloem in de woestijn. Ik kan niet houden van een pop, een pop die zal nooit levend zijn. Ik kan niet houden van een toren, ongenaakbaar op een rots, onaantastbaar in de branding onwrikbaar als jouw droom. Jij zou dictator moeten worden in een hervormd land en plezier verbieden met je Bijbel in je hand. Jij kan niemand je liefde geven, maar ik zing van een liefde die begon. Ik wil springen, juichen, ik wil leren leven, ik wil dansen in de zon. Ik kan niet houden van een standbeeld, stenen bloem in de woestijn.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 En vond je het leuk? Ja, jongen, hoog voorbij gevlogen. <laughs> Wist niet dat het al zo laat was. Ja, leuke dingen die gaan snel voorbij. Hè? Wij hebben nog eh, twee gasten in Kruijbeke leeft. Namelijk Peter van Zeewolfje en Bertrand over de klimaat, Klimaatweek, denk ik. Hè? Dus ik zou zeggen, blijven luisteren met Chief, Den Draaier en eh, Martin. Goedemiddag, allemaal. Eh, Goedemiddag. Chief. Goedemiddag, Chief. En doe het goed, hè? <laughs> Theo, ik bedank u. Ja, graag gedaan. Eh, en zeker tot de volgende keer met dan een eigen programma. Je hebt het nu een beetje al gezien hoe het werkt, hè? Of, of, soms niet <laughs> werkt. De oude liefde komt terug. Ja, ja, zo is dat. De oude liefde roest niet, hè. <laughs> Oké, bedankt Theo, tot de volgende, hè. Dag Leo. BKZ informeert. Een programma met informatie uit de gemeente Beveren-Krijbeke-Zwijndrecht.